Son, I have something to say. And what he told me I'll never forget until my dying day. He said, Son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until you're as can be. But I remember just in time what my daddy said to me. He said, Son, you are a bachelor boy, and that's the way to stay. Son, you be your bachelor boy until your dying day. laugh and reach out and they'll be my turtle dove. But until then, I'll be your bachelor boy and that's the way I'll stay. Happy to be your bachelor boy until my dying day. Yeah, I'll be your bachelor boy. The De Bachelor Boy, 1963, Cliff Richard, ook wel de Britse Elvis eh, genoemd. Met zijn frisse uitstraling en aanstekelijke hits wist hij een hele generatie aan zich te binden. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En we zijn weer overgeschakeld naar de, de zomertijd. Voor de een heerlijk langere avonden, meer licht en uh, dat echte voorjaarsgevoel. En voor de ander een uurtje minder slaap en een eh, paar dagen uit het eh, ritme. Nou, is het nou zin of onzin? De meningen blijven verdeeld. Ooit ingevoerd om energie te besparen, maar tegenwoordig vragen veel mensen zich af of dat effect nog wel echt is. Wat wel zeker is, het blijft ieder jaar weer, weer even wennen voor, veel mensen. Maar goed, de lange, lichte avonden zijn een aantocht en ja, daar kunnen we toch eh, een beetje voor genieten. En voordat het licht wordt eh, tijdens de late avond, ja, dan moeten we een paar maanden wachten. Zo rond eh, ja, juni zijn En een beetje schemer tijdens de start van, van de late avond. Het is net half uur geweest, over de late avond gesproken. We gaan beginnen. Het laatste uur van de dag gaan we vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen. En ja, welke deze zijn, dat verklap ik later. We hebben wel interessante gasten. Bijvoorbeeld Elisa van Dolderen, Josien Wolterbeek en Rachelle Earhart. En waar ze het allemaal over gaan hebben, ik zou zeggen, blijf lekker hangen en eh, luisteren naar de late avond. Veel plezier. Dit is Nazareth Love Hurts uit 1979. Dit is de late avond van Norbert Ketting. middernacht, de late avond. Waiting on a Friend 1981, de Rolling Stones. Ik heb ze een paar keer live mogen aanschouwen en eh, vorige maand ben ik bij de Stones Sessions geweest. Een theatertour van een eh, curveband. een waanzinnige serie van uh, theateroptredens. Hou ze in de gaten, de Stones Sessions. Zometeen gaan we praten over muziek, gezondheid en de natuur dicht bij huis. We starten met Elisa van Dolderen, die haar nieuwe single Ik Kies Mij uit heeft. Een, eh, een positief en krachtig nummer over zelfliefde en een goede start van je dag. Eerst U2, The Sweetest Thing, hoe toepasselijk, 1998. Ik ga praten met Elisa van Dolderen en we gaan het hebben over een nieuwe single die ze gemaakt heeft. Ze is zangeres, componist, schrijfster, theatermaker, mama en bijna alles kunnen. In de studio, Elisa, welkom. Hallo, goedemiddag. Het verbaast me wat je allemaal doet. Ben je daar dag en nacht mee bezig? Ja, eigenlijk wel. Ja? <laughs> jongen, Ja, mijn man zei op een gegeven moment, doe je niet te veel, schat? En toen zei ik, ja, maar het zijn allemaal dingen die ik heel leuk vind om te doen. Ook dat scheelt wel een heleboel. Ja, dus, ja, dus, ja. En dan nu een eh, nieuwe plaat. Ja, klopt. Een hele mooie nieuwe single. Ja. Uitgekomen op vrijdag 13 maart. Mhm. Niet meer een ongeluksdag dus. Oh nee, <laughs> nee vrijdag, nee. <laughs> ja, nee, een, eh, een hele mooie nieuwe single, getiteld Ik kies mij. Cool. Oh. Ja, en eh, het is een vertaling van een Engels liedje wat ik in december vorig jaar tegenkwam. Mhm. Ik was mijn theatervoorstelling Veerkracht aan het spelen. En toen zei iemand tegen mij: Je hebt best wel een spirituele insteek ook in je theatervoorstelling. Heb jij wel eens gehoord van affirmatiemuziek? Nou, ik kende het idee wel, maar ik had er nooit echt naar geluisterd. En toen ging ik luisteren naar een aantal liedjes. En toen kwam ik bij Manifest Music Studio. En zij maken dus ehm, affirmaties. Dat zijn eigenlijk spreuken die je tegen jezelf zegt om jezelf op te peppen. Ja. Die zetten zij op eh, popmuziek, op eh, lekkere RB popsongs. En dat was in het Engels en dat vond ik zo lekker dat ik bleef het maar aanzetten. En ik voelde me daar echt door gesterkt door die, door die mhm. leuzen die zij erin hadden gezet. En toen dacht ik, maar ik ben naast wat ik, wat ik dus allemaal doe, ook nog liedjes aan het vertalen. Ja, van het Engels naar het ja. Nederlands. Dat hadden we nog niet eens genoemd. Nee, als ik ergens nog plek heb dan tussendoor, dan doe ik dat ook nog. En toen dacht ik bij mezelf, waarom is dit er niet in het Nederlands? En toen heb ik een berichtje naar hun gestuurd via Instagram, heel simpel, en gevraagd: Ik vind dit ontzettend mooi. Mag ik proberen om dit in het Nederlands te vertalen? Ja, ja. En toen waren zij meteen eh, heel enthousiast. En toen zeiden ze: Nou, stuur even een demo daarvan naar ons toe. En dat heb ik gedaan. En die zeiden meteen: Wauw, dit is precies de frequentie waar wij ons muziek op maken. Okay. We zijn ontzettend blij en enthousiast hiervan. Zullen we het samen uitbrengen? Oké, nou, dat was een eh, heel compliment, denk ik. Ja, dat, ik, ik had gehoopt dat ze het mooi vonden, maar dat het op deze manier werd ontvangen, dat was Zo, zo cadeau. Want de muziek is hetzelfde gebleven. De muziek is hetzelfde. Ja. Alleen ja, ik ben nu de zangeres en de tekst is dus hertaald naar het Nederlands. Ja, ik kies mee gaat over zelfliefde en innerlijke kracht, onder andere. Hè? Ja. Is dat niet een beetje egocentrisch om alleen aan jezelf te denken? Nou, ik denk vooral in de tijd waar we nu leven. Ik zie heel veel voorbij komen dat vooral vrouwen zeggen: Ik loop mezelf voorbij. Ik heb zoveel te doen. Nou ja, alle dingen die er net op een rijtje werden gezet. Ja, van wat ik doe allemaal doe. Dat doe ik ook werkelijk allemaal. En daarbij zijn we geneigd onszelf heel snel voorbij te lopen. Mhm. En uh, nou heb ik het vanuit de, eh, het vrouwenperspectief eh, gedaan. Want nou ja, ik ben vrouw, kan alleen vanuit mijn eigen perspectief spreken. Maar ik merk dat ik mezelf ook regelmatig voorbij loop. En dan denk ik, hoe heeft dat tot hier kunnen komen? En dan denk ik, als ik af en toe maar eventjes tegen mezelf kan zeggen... Elise, rustig aan. Wat je doet is al goed genoeg. En je bent het waard. En vanuit die gedachte is zorgen voor jezelf eigenlijk een geschenk aan jezelf. Hoe kunnen ze aan dat lied komen? Nou, het heet dus Ik kies mij. Ja. En eh, het staat op onder andere Spotify en Apple Music. Als mensen mij googelen onder Elisa met een S en daarachter zetten Ik kies mij. Ja. Dan komt, het, al, eh, dan komt het meteen bovenaan. En het is al heel veel beluisterd, hè? Bizar. Ja, van 13 maart af. Want het Vanaf is nu een paar weken maart. later. Maar... Nou ja, we zitten nu anderhalve week later en we zitten al over de 4000 streams heen. Cool. We gaan er naar luisteren beden. na dit gesprek. En dan kunnen mensen het zelf horen, maar dan kunnen ze het ook bestellen. Via wat je net noemde, de website. Zeker. En vooral ook doorsturen naar ieder waarvan ze denken, die kan wel een beetje kracht gebruiken. Dat is ook een hele goeie. Ja. ja. Elisa van Dolderen, dankjewel voor het gesprek. En we gaan luisteren naar, zeg het nog een keer. Ik kies mij. Ik hou van mij, bezit alle macht. Sta voor mijn waarheid, ik sta in mijn kracht. Ik ben geweldig, ik ben als sterren, straal als de zon. Ik weet wie ik ben, ik voel me zo vrij. Alles gaat zoals het hoort voor mij. Ik ben de beste, ben op mijn best. Ik ben gezegend, ben meer dan blest. Ik ben de goddess, ik ben de queen. Leef nu de droom van ooit misschien. Ik ben waardig, wordt gezien. Ik kies voor moi, mezelf en me. Liefde vindt mij net als respect altijd zonder te vragen wat mijn hart vertrouwt. Ben geliefd, ben gekozen, rechte rug, armen open. Elke dag steeds weer, waardeer mezelf steeds meer. mezelf en maintenant Que vais-je faire de tout ce temps Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti pour qui. Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire Vers quel néant glissera ma vie Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Vous mes amis, soyez gentil, Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment rien à faire. Je plus rien. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking.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 To travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to There's really nothing left here to stop me. sun Nothing I have is truly mine. Als je het leven niet echt bezit of erin investeert, hoe kun je dan verwachten dat iets of iemand anders echt van jou is? Daar gaat het over in het liedje van eh, Dido, 'Life for Rent uit 2003. Eh, Daarvoor hoor je het Franstalige nummer En Maintenant, uit 1963 van Gilbert Bécaud over leegte en uh, ja, zware en meemoedige, meemoedige tijden in, eh, in het leven. Waar ga ik naartoe bijvoorbeeld? Met wie moet ik praten? Tom die eh, draait al hier op de draaitafel. Another Love 2013. Eh, en daarna gaan we snel naar ons volgende onderwerp hier in de late avond. En dat is met uh, Josien Wolterbeek van het Franciscus over een nieuwe innovatieve laserbehandeling voor blaastumoren. It's so cold and I don't know where. So I pick you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And yeah, I wanna kiss you, make you feel alright, but I'm just so tired to share my nights.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 I wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so damn rude. Was they always win, but I know I lose. Yeah, I'll sing a song. Er start een nieuwe lasertechniek voor behandeling van kleine blaastumoren. En daar ga ik over praten met Josien Wolterberg, die is in de uitzending uroloog van het Franciscus Ziekenhuis. Mevrouw Wolterberg, welkom. Ja, goeiedag. Een nieuwe lasertechniek, wat gaat er precies gebeuren bij die blaas dan? Nou, dit zijn patiënten die bekend zijn in het Franciscus met oppervlakkige blaaskanker. Mhm. En wij houden die patiënten altijd onder controle voor vijf of tien jaar en soms langer. Eh, omdat we weten dat dat heel erg snel terug kan komen. En bij deze patiënten, als het terugkomt, is het eigenlijk meestal nog maar een klein plekje. Mhm. En wat we voorheen deden was dat we dan kijken in de blazen. Dat we dan zeiden, nou die geeft afspraak op de operatiekamer. En dan doen we het via de plasbuis, halen we die afwijking weg. En met een brandend mes, zeg maar. En dan branden we dat wondje dicht. Eh, maar dat was dan best een kleine ingreep voor een hele grote OK. En wat nu nieuw is, is dat we dat niet op de operatiekamer doen, maar ook zonder narcose of zonder ruggenprik. En dat we dat met de laser doen op de polyurologie. En, en dat, eh, ja, dat kan gewoon door de huid heen dan? Want ik nee, nee, dat gaat door de plasbuis. Door de plasbuis. Oh, wacht even. Ja, dat is toch even anders. Ja, ja, het, <laughs> dus gaat met eh, het is dus wel een soort operatie, maar u hoeft niet te snijden. Nee, precies. Het is een kijk eigenlijk. Ja, ook een soort kijkoperatie. Dat is wel mm -hmm wij doen met de urologie heel veel dingen via de plasbuis, heel veel ingrepen. Nierstenen of, of blaasstenen en, en prostaten, maar ook blaastumoren. En dit zijn dan mensen die eigenlijk al bij ons bekend zijn. En doordat we ze controleren zijn en ze hebben een recidief, zoals we dat noemen, dus het is, de ziekte is teruggekomen bij een plekje, dan is het vaak nog maar klein. En wat we dan nu dus doen met deze nieuwe techniek, is dat we via de plasbuis in de blaas kijken. En dan zeggen we, nou, en dan eh, heeft iedereen doet een laserbril op. En dan doen wij door diezelfde scope waar we mee kijken, dus de buis waar we mee kijken, brengen we de laserfiber in. En met die laser kunnen we dan dat. Eigenlijk nemen we eerst een biop. Ik zeg het fout, eerst nemen we een biop en dan. Eh, dus dat is een hapje hè, om wel het weefsel na te kijken van eh, is het mhm. inderdaad blaaskanker, is het agressief, nou, hoe ziet het eruit. En dan daarna branden we het met de laser het wondje dicht je merkt er niks van eigenlijk. Nou, het is niet dat je er niks van merkt. nee, door de plasbuis is al ingewikkeld natuurlijk voor sommige mensen. Ja, precies. Eerder dat ze dat voelen. En ze voelen soms wel het hapje. Dan zeggen ze, oh, dat voelt ze een soort prik. Ja. Maar het branden zelf met de laser. Nee, nou, ze kijken gewoon mee. Dus het is echt bijzonder. Want mensen komen binnen. Dus nou, ze kleden zich van onder en ze stappen op de, op de onderzoeksbank. En we kijken in de blaas en ze kijken mee. En eh, na het onderzoek stappen ze. Hè? Dus geen katheter, geen... Nee, nee, nee, je stapt gewoon weer het ziekenhuis uit. Ja, ze lopen dus niet via de dagbehandeling, geen ze hoeven niet nuchter te zijn, ze hoeven niet te stoppen met de bloedverdunners. Eh, ja, ja. dat zijn allemaal voordelen die het heeft dus. Voor de, voor de patiënt zijn dat allemaal voordelen. En voor ons en voor andere patiënten zitten eigenlijk ook voordelen aan. Want deze patiënten zagen we dus altijd op de operatiekamer. Ja, en dat is helemaal niet meer nodig dus. Nee, en die tijd die we dus nu vrij spelen op de operatiekamer... kunnen we dan eigenlijk iets meer aan onze wachtlijsten ja, dan kan u weer inzetten op eh, andere momenten als het nodig is, echt nodig is. Bent u de eerste eh, van het eh, Franciscus die dit, deze techniek toepast, lasertechniek? Nou, ik doe, ik doe het samen met mijn collega Niels van Kasteren. Ja. dus doen wij het. Maar ja, we zijn er eigenlijk net mee begonnen, maar het is helemaal niet ingewikkeld. <laughs> Dus ik denk, maar goed, wij willen even daar goede expertise mee krijgen en handigheid en even tegen de eerste dingen aanlopen. en dan kunnen we daarna kunnen ook andere collega's van ons het gaan doen. En je kan niet zomaar binnenstappen en zeggen, nou ik wil ook zo geholpen worden, want je moet eerst wel even zeker weten of dit eh, zinvol is om dat ja, en je moet natuurlijk wel, ja, meestal ben je natuurlijk al bekend in een ziekenhuis ja, blaaskanker. en dan, eh, ja. nee, dus het is niet dat je zegt, dit wil ik, wil ik ook. Maar, maar mensen die het nodig hebben, kunt u altijd helpen. Zeker. Ja. Mensen die daar meer over willen weten, hebt u wat op de website staan? er staat dat op de website. Eh, en, dus het, en dat persbericht is er dus ook eh, uitgegaan. Ehm, ja, en het heet, de afkorting is TULA, zeg maar. Mhm. Eh, met de laser. En dat de TULA staat voor transuretrale laserablatie. Dat zijn wel moeilijke woorden. Ja, ja, maar ja. <laughs> maar als je het Franciscus zelf even opzoekt op de website, dan kom je er ook wel bij, kom je tegen, ja. Precies, precies. Maar het betekent via de plasbuis met de laser de afwijking dan is het juist wat Tula betekent. En dan dank ik u wel voor dit gesprek. En ik wens u heel veel succes ook met eh, alle patiënten te behandelen die dit nodig hebben. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me. Saying you're the only one. Making me feel I could survive and so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside and it's been raining all day. Since you went away, Manhattan Island Serenade. Nu ik je nooit meer zie. Oude Maasweg, kwart voor drie. Tot middernacht, de late avond some calves nowhere. Wait, wait, wait. Yeah, that one over there. Yeah, I, Taxi, take me to the other side of town. Just as fast as you can. Taxi, before. down. Please, won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her.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 Eh, dat zingt Jay Blackfoot. Hij wil naar zijn vriendin, zijn liefje, voordat het te laat is. Eh, dat was in 1984. Inmiddels is hij eh, gearriveerd. Daarvoor Amazing Stroopwafels, de Rotterdamse band met Oude Maasweg kwart voor tien kwart voor drie of kwart voor vier, <laughs> ik weet het niet meer. In ieder geval, het komt uit 1982. Klaar ligt Albert Morris met Feelings uit 1975. Eh, en daarna tot slot ons laatste onderwerp. Even naar buiten met Rachelle Eerhart van de Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Zij vertelt over het Rotterdamse Ommelandpad. Een bijzondere wandelroute van 145 kilometer rond Rotterdam. Waar stad en natuur elkaar ontmoeten. Dat zometeen. Feelings. nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. just you and feelings like I've never have you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. beginning, ga praten met Rachelle Eerhart en we gaan het hebben over de grens tussen stad en land. En Rachel, welkom. Bedankt. Ja, de grens tussen stad en land, wat bedoel je daar precies mee? Je woont in Rotterdam, dat is een grote stad. Ja. Maar die heeft ook een, een grens en uh, daarbuiten nog wat. Nou, het, het, gaat eigenlijk over wandelen op de grens van stad en land. Oké. Eh, hopelijk dit jaar ook fietsen op de, stad van, de grens van stad en land. En eh, dat is ehm, dat staat denk ik redelijk prominent op de website van mijn initiatief, wat ik vorig jaar mhm. gestart ben, eh, het, het Rotterdamse Ommelandpad. Ja. En eh, dat is eigenlijk een uitnodiging aan mensen om eh, het, het, landschap vlakbij te gaan verkennen. Ja, ja. En, en, wat is daar je drijfveer toe dat je dat mensen wil duidelijk maken? Nou, ik heb heel lang gewerkt in de korte voedselketen, zoals we dat noemen, door eigenlijk het promoten van streekproducten bij stedelingen. En eh, van, dat gebeurt vanuit een motivatie eigenlijk om eh, boeren die vlakbij de stad echt hartstikke mooie producten, producten produceren, eh, goed zorgen voor de natuur. Ehm, ja, om eigenlijk te zorgen dat die hun producten eigenlijk veel meer in de stad kunnen afzetten. Ja. En ehm, nou, super veel plezier in gehad. Ook bij alle initiatieven daar mijn hart voor gemaakt. En het lijkt dus best wel taai. Het lijkt taai om mensen daartoe aan te zetten en om echt het boodschappengedrag eh, te veranderen. Mensen vinden het leuk om af en toe naar een boerderijwinkel te fietsen en daar een stuk eh, boerenkaas te kopen. Ja, precies. Ja. Maar om nou een groter deel van de weekboodschappen daar te gaan doen, dat, dat is toch. Eh, en dat kan wel, maar het is toch een drempel voor mensen. Ja, want de supermarkt blijft lonken. Exact. Dus ik eh, na ongeveer een jaar of eh, nou, acht, negen werken eh, aan deze doelen, dacht ik, ik ga eens even nog een laagje dieper of makkelijker. Ik ga mensen gewoon meenemen naar dat omland. Want als ze hun landschap niet eens kennen, ja, ja. Dan, ja, dan kan je er ook moeilijk enthousiast over worden en je ervoor in willen spannen door er boodschappen te doen. Ja, en onbekend maakt onbemind. Dus- nou, dat is inderdaad in deze denk ik zeker zo. Dus ik dacht, en ik hou van wandelen. Ik heb ook ooit het, Pieterpad gelopen. Ik eh, ben voor Urgenda naar de klimaattop in Parijs gewandeld eh, in 2015. Okay. Dus nou, dat is een eh, behoorlijke afstand. Dat was erg leuk. Ja. en ik dacht al heel lang, ik had het van een het is niet mijn eigen idee. Rondom Londen en Parijs bestaan ook dit soort rondwandelingen rondom mhm. grote steden. en ik liep al een aantal jaar met het idee om zo'n wandelroute uit te zetten. En dat ben ik dus met steun van het programma Rotterdam de Boer op. Dat is een programma van eh, natuurmonumenten, onder andere. Eh, heb ik dat eh, deels door hen gesponsord kunnen doen. En die route dus uitgezet. En vorig jaar tijdens zeven wandeldagen, wandelevents, hebben we die route dus met groepen mensen gewandeld. En, en, we gingen, en het leuke eigenlijk is, is dat je dus niet alleen maar door dat landschap wandelt, wat oprecht prachtig is. Eh, op, op, veel plekken, niet overal, maar oprecht prachtig is op veel plekken. Blijft, de stad blijft in de buurt natuurlijk. Stad blijft in de buurt en die contrasten zijn mooi. Hè? Dus, dus, dus je, je hebt dan vaak de skyline in de, eh, op de horizon. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar ja, je komt ook wel eens door lelijk industrieterrein. omdat je even moet passeren en dan denk je, toch wat minder. Worden mensen verrast doordat ze dat ommelend leren kennen dan? Nou, zeker. Dus dat is één. En aan de andere kant, omdat ik het ook eh, in eh, evenementen eh, presenteerde... en gingen we ook echt langs bij natuurinclusieve biologische boeren... mensen die op het gebied van cultuurhistorie actief zijn... Eh, terreinbeheerders uit de natuursector. Dus-, dus, mensen hoorden die verhalen ook. En ja, ja. wat ik dan het, meest ook terugkreeg was eh, dat ze zo onder de indruk waren, toch ook over het eh, ondernemerschap van veel van die boeren. Mensen kunnen zichzelf laten verrassen door mee te lopen. Of is dat altijd in een groep of kan je het ook individueel doen? Nee, de wandelroute staat gewoon op de site. Dus die is gewoon gratis down te, downloaden. Kijk, te downloaden. Nou. ja. ja. en dan kan je even een, eh, een, afslag nemen om een boerderij binnen te stappen. Want die liggen er allemaal in, vlakbij in de buurt, die parels. Precies. En het is vaak ook goed, met, de, met de waterbus en daar de fiets eh, op meenemen, kan oh. je ook... Eh, en dan ga je dus, uh, dan fiets je een stuk of dan wandel je een stuk. En dan ga je bij de volgende OV-stop ga je weer terug. Dus het is met OV ook goed ontsloten. Ja, en die waterbus is natuurlijk ook een apart eh, onderwerp om te zeggen, nou, dan doe ik een stukje met de waterbus. Precies. Dat is weer eens even anders dan gewoon fietsen. Ja, komt allemaal eh, voor elkaar en het staat op de website rotterdamsommelandpad.nl. En dan kom je overal tegen eh, buiten Rotterdam waar je verrast van wordt. Precies. Dat is in ieder geval zeker. Dankjewel voor het gesprek, Rachelle Eerhard. En heel veel succes met alle volgende stappen die je onderneemt. Want je bent nog niet uitgepland, denk ik. <laughs> nee, het is hartstikke leuk dit. Nogmaals dank. uur lang relaxe muziek en eh, mooie onderwerpen uit de regio van, eh, van Zuid-Holland. Zoals beloofd, maar het zit erop. Het is bijna middernacht. Morgenavond zijn we er weer. Er zit hier in de studio Bert de Wolf. Deze gezellige, donkere studio met eh, sfeerverlichting. Het is best wel gezellig zo, maar ja, <laughs> het, zit erop. Morgenavond dus Bed de Wolf, relaxe muziek ook weer en mooie onderwerpen uit de, regio van Zuid-Holland. Ik ga je wel tussen wensen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen, werk en een een goede wacht. Wees voorzichtig, houd kopje erbij. Eh, mocht je wat tijd over hebben in de, in de nachtdienst, kijk eens op www.laatavond.nl of eh, like en deel onze pagina, de Facebookpagina van eh, De Late Avond. Ik ben er weer volgende week maandag, tweede paasdag is er dan. En ja, tot dan. Nog even een weekje wachten voor mij. mijn naam is Norbert Ketting. fijn dat je erbij was. Goed dat je luisterde. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl